Kees Groot met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Italië is opgelopen naar 120. Dat heeft premier Renzi gezegd bij een bezoek aan het rampgebied. Er worden nog mensen vermist, maar daarvan kon hij geen aantal noemen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. De Turkse militairen die vandaag Noord-Syrië binnenvielen blijven daar totdat de Koerdische milities zich teruggetrokken hebben ten oosten van de rivier de Eufraat. Dat heeft de Turkse premier Yildirim gezegd. Turkije is bang dat de Koerden het hele noorden van Syrië in handen krijgen en van daaruit opstandige Koerden in Turkije gaan steunen. Turkije weet zich gesteund door de VS dat tevens een bondgenoot is van de Koerden. Vicepresident Biden zei vandaag ook dat de Koerdische milities zich moeten terugtrekken. Bij de aanval op de Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul is zeker één student gedood. Er zijn veertien gewonden. Gewapende mannen bestormden vanavond het terrein. Op sociale media verschijnen berichten van mensen die opgesloten zitten. Commandotroepen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit in Kabul omsingeld. Meer dan 14.000 zwangere Franse vrouwen hebben een middel tegen epilepsie gebruikt dat gevaarlijk is voor het ongeboren kind. Er komt een onderzoek naar de gevolgen. Het gaat om het middel depakine. Ongeboren kinderen die het binnenkrijgen hebben een verhoogde kans op autisme, groeistoornissen of verminkingen in het gezicht. Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. In Rostov in Rusland werd het vanavond 4-1. De thuiswedstrijd in Amsterdam was geëindigd in 1-1. Ajax gaat nu in de Europa League spelen. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden.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 Dat hoge stemmetje. Ik hoor nu uh, Toet Stielemans, hoor. Is dat zo? Ja. Oké, nou ja, ze moet toets. Midnight Cowboy. Ja, hij moet gewoon zijn mond houden, die toets. Maar we gaan eh, John en Vangelis draaien. Oh. Oh. You ask me where to begin Am I so lost in my sin? you ask me where did I fall, I'll say I Ja, John en Vangelis, I'll find my way home. Onno, jongen. Meisje. Ja, ik bedoel... Eh, applaus. Nou, dit was een uh, praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar eh, daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. <laughs> Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Zeker als je door uh, <laughs> Charles wordt... Eh, zeker als je door Charles Duif wordt geen uh, geïnterviewd. Het mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn. Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back af. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten word ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed en dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, het is zwaar geweest, gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw verschrikkelijk zwaar. Ja, ja oh nou, eh, ik had ook een hele zware middag <laughs> gisteren. Met ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Eh, Kaandorp en ik draaide hem omdat ik eh, gisteren inderdaad een onderonsje met haar had in, in Bloemendaal. Ergens op een geheim plekje, nou ja, geheim. Maar in ieder geval, want ze wilde ze per se natuurlijk niet dat er ander andere mensen eh, achter zouden komen waar zij verbleven. Want ze wordt nog eens lastig gevallen. Ze heeft een heel zwaar, leven. Ja. <laughs> heel zwaar leven. Het eh, leven is zwaar. Ja, zwaar. Ons leven is ook heel erg oh. zwaar. En vooral als er Orno heel veel hier is. Want dan eh, zet die muziek aan en dan oh, zoek ik mijn rot waar het vandaan <laughs> komt. <laughs> en toen had ik het daar staan. Ja, toen had ik het heel zwaar. Maar goed, in ieder geval. <laughs> nou, even eh, tot de orde van de dag. Ja, precies. We gaan eventjes... We toch van elkaar gekregen. Ja, dat is eigenlijk niet te geloven. Ja, goed, eh, wel iets van toets. Alleen noem het eh, wat, uh, wat dichter huis. Geen Midnight Cowboy in Amerika, maar we houden het gewoon in Nederland. In Amsterdam, met baantje. Ja, prachtige thema uit, uh, uit Baantje. En we luisteren natuurlijk naar Toet Stielemans, helaas eh, overleden. Eh, maar heel vredig, hij heeft niet geleden, hij heeft geen ziekte gehad. Hij is in zijn slaap, heb ik begrepen, is hij ja, gewoon overleden, ingeslapen. Hij heeft wat dat betreft een, gouden leven geleid, muzikaal zowel als ja, qua humor en, en qua karakter. Want ik hoorde ook van Martijn Lutner, die trouwens gisteren ook vijf keer met zijn hoofd op televisie was omdat hij nou eenmaal ook eh, mondorgel speelt. En Martijn die vertelde ook van ja, die heeft hem een paar keer ontmoet. En eh, hij was altijd vrolijk, die man had altijd humor. En eh, ja, dan kan je ook wel oud worden, denk ik. Hè? Zou, dat, zou dat ermee te maken hebben? want als je lekker opgeruimd bent bent, altijd vrolijk hm? dat je dan ouder wordt. Zou wel kunnen, ja. Je, je neemt het allemaal wat, wat lichter. <laughs> dat kan je wel zeggen, ah. ja. ja. Uh, nou, uh, to, Toet We hebben, we hebben hem uiteindelijk... Luistert eigenlijk naar de naam Jean-Baptiste Frederik Isidore.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 Billy Joel, She's Always a Woman. Heb jij eh, je, je, mobieltje bij je? Nee, toevallig niet. Maar, eh, maar er is wel een telefoonlijn. Oh, nou, ja. zie je, dat zal je altijd zien. Ja. Die heb jij uitgekozen. Ja. En dat is natuurlijk eh, ILO, die Electric, Light, Light Orchestra. Zo is dat. How you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did were all for real, not a dream. I just can't believe. just let it ring a little van eh, ILO ook helemaal eh, mijn smaak. Hoor. Dus wat dat betreft heb je het weer goed geschoten vandaag. Ja. Hey, en eh, Olivia Newton-John heeft ook weer ooit met ILO gezongen. Xanadu. Xanadu, ja, ja. ja. ja. Maar dat, dat vrouwtje zingt ook prachtige easy listening muziek. En dit is daar een goed, klein. Ja, een goed voorbeeld van. I honestly love you. trek ik je niet persoonlijk aan. Was ik niet van plan. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you. I believe. try Ja. Nou, twee. Twee zielen in gedachte, Zo is dat. I honestly love you. Eh, eh, hou jij van de chorus? Vind je dat, vind je dat goede muziek? Ja, uh, dat nummer van... Toch niet toevallig Runaway, hè? Ook wel, ja. Hè? Ja. ja. De, vioolding is dat, hè? Met viool en zo. Ik ga, ik ga hem gewoon draaien, want ik vind het, de chorus vind ik altijd lekker. Dus. There's nothing like me and you. I'm not alone. als Een eh, nummer... De Un, ja, Unplugged. Eh, zo staat het geregistreerd met Runaway. Alleen maar mooie liedjes van de dames. Radio is ook zo'n bekend ding. En, eh, you, you, you Caught Me Bradless. Of, het nummer heet geloof ik alleen maar Bradless. Plus, dus ademloos. Ehm, ik ga een, mooi stukje nog draaien van Lara Fabian. we kennen het allemaal, want jij hebt het vorige keer al een keer uitgezocht. Adagio. Ja. Ja. Vind ik prachtig. Klassiek stuk. Het Adagio. En ik meen, Onno, me te herinneren dat jij laatst vertelde... dat de dame uit België komt, hè? Eh, ja, meen wel, ja. ja. Lara Fabian, wat een stem, wat een... Eh, ja, geweldig. Eh, even kijken hoor, want... Um, Patricia Lavilla. Hoe ben je daar in godsnaam aangekomen? het was eh, toevallig dat ik eh, op eh, televisie had ik de zender van 192 e TV aanstaan. Ja. En dan komen er soms in de programma's komen echt lekkere oude hits voor. Dat kan een disco zijn, dat kan... maar jij herkende dit ook als dusdanig, als een hit? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik kende ook eh, haar eh, totaal niet eh, in feite. Maar ik vond het zo'n heerlijk nummer. Dat, ik heb het er toen eigenlijk al gelijk opgeschreven. <clears throat> en gezocht. Heerlijk vrouwtje ook. Ziet er goed uit. Mooie rode. <laughs> Mooie rode. L'amour est toujours en la pluie. Nou, die wordt heel plotseling wordt die, eh, wordt die afgebroken. Wat is, wat is dat nou allemaal? Maar goed. Ja, dat, nou, was de vakantie waarschijnlijk om. Ja, dat, dat, dat, vermoed ik. Dat, ja, ja, want het is eh, Nederlands vertaald. Eh, de liefde is altijd op vakantie. Maar nou snap ik het waarom ik nog steeds vrijgezel ben. <laughs> ik ben altijd aan het zoeken. Maar ja, de liefde is met vakantie. En jij gaat ook altijd op vakantie. Dat moet je <laughs> nu. <laughs> moet je ook niet doen. Het leven is één grote vakantie. Het leven is één grote vakantie. en Yvonne, mijn vriendin... Die, eh, eh, is ook met vakantie? Nee, nee, nee. Oh, nou, ja. Nee, maar die luistert mee, als het goed is. En eh, daar ga ik natuurlijk even haar favoriete nummer verdraaien, Oscar Harris met The Green Green Grass of Home.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 Oscar Harris niks meer van eigenlijk. Hè? Maar die man is natuurlijk ook al, eh, ook al eh, gevorderd op leeftijd, hè, wat dat betreft. Ik dacht het wel, ja. Ja, ook al in de 70 denk ik inmiddels. Schat ik, ongeveer. Eh, even kijken hoor, we hebben nog een, nou, iets van 14 minuten te gaan. Kun je nog aardig wat wegdraaien? Jawel, The Greatest Love of All van Whitney Houston gaat er ook altijd in. wat jammer toch dat eh, zangeressen of zangers met een dergelijke kwaliteit... altijd aan drugs eh, ten onder gaan. Oh, ja. Whitney, eh, Whitney, Houston in dit geval. Maar natuurlijk ook die dame die... Nou Daar gaan we weer. Ja, ehm. nou, wat verdorie. Onlangs? Nou, nou, het was een beetje jazzy ook en zo. Ehm, eh, ook, ook een, donkere dame. Nou, ik, eh, ik, kom, ik kom er zo op. Eh, both Sides Now, mooi nummer. Door heel veel mensen al op, de, op, de, op de geluidsdrager gezet. Zo zeg ik het maar even. Want tegenwoordig cd uh, wordt al bijna niet meer uh, gebruikt. Het is allemaal downloaden en noem alles maar op. Both Size Now. En je had het over een Nederlands diamant. Zo is hij natuurlijk in België bekend. Ja. Allee, nou, dat is diamanten.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 Leave 'em laughing when you go. And if you care, don't let 'em know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. tears and fears and feeling proud. Say, I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads and say, I've changed. But something's lost when something's gained living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know. Ja, een prachtige uitvoering van eh, Neil Diamond, Both Sides Now. Uh, Joni Mitchell, die vind ik het ook heel mooi zingen. Dat heb ik ook regelmatig ook in tussen app en vloed gedraaid. We gaan alweer eh, naar, denk ik, het laatste nummer, Orno. Um, Moet je niet nog even melden wat, waar we het net over hadden? Dat je oh ja, doe, leeftijd, die leeftijden en dergelijke. Ja, die, die zangeres, welke was het nou ook alweer? Amy Winehouse. Juist. Amy Winehouse, die, die is ook aan drugs ten onder gegaan. Nou, uh, Whitney Houston natuurlijk. En uh, is er nog een? Ja, de, ja ik, nou kan ik niet op die naam komen. De groep Elvis van, mij ook. De groep van 27. Ja. Maar deze, heeft een naam. Maar, Oké, maar, maar, Daar kan ik weer niet op komen. Elvis toch ook? Die is toch ook... Eh, Elvis Presley is toch ook aan, aan drugs ten onder gegaan uiteindelijk. Hebben ze volgens mij ook met een overdosis op zijn kamer gevonden of zo. Ja. Maar wat, wat, ik dus niet begrijp, dat mensen dus met zo'n faam... en eh, eigenlijk eh, financieel zijn, ze hoeven zich nooit meer zorgen te maken... Eh, dat ze, dat ze daar niet af kunnen blijven. Wat, wat zou het nou zijn dat die mensen daar... En niet kunnen handelen. De, ja. de bekendheid, de beroemdheid, de, <clears throat> misschien het, de zoveel geld te besteden. Eigenlijk meer misschien... ja, gewoon vangen, verdienen, dat ze ooit kunnen uitgeven, als het ware. <clears throat> Dus die zijn er ook bij. Niet allemaal. Ja. Maar in ieder geval, eh, ja, jammer. Want eh, een fantastische stem. En eh, onze Grace, weet je weer, hier in Nederland. Ja. <laughs> Ik weet niet wie je bedoelt. die haar probeert te imiteren op alle Oh, ehm, ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja. We worden oud. Die kleine. We worden oud. We worden ja, oud. feestelijk. Ja. hey, we gaan eruit met een fantasie van Earth, Wind Fire. Hebben wij nog iets toe te voegen aan ons... Nee, eh, alleen even wat ik al zei. Eh, moeten we niet even afscheid nemen van de luisteraars? Ja. Als het een laatste nummer is en dat die elkaar aansluit op het nieuws een beetje. Ja, nou dat is deze dus. Earth, nou. Fire. Met... Eh, Fantasy. Ja. En, Luisteraars tot de volgende En eh, Gladys Grace. Gladys Grace, ja. <laughs> komt hij toch weer boven de huizen. Ja. Dank voor het luisteren allemaal. En uh, Orno, bedankt voor je komst.